Jobboot met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft vanavond in een telefoongesprek de Turkse president Erdogan laten weten dat Nederland geen Turkse bemoeienis met binnenlandse aangelegenheden tolereert. Hij heeft Erdogan gevraagd om behulpzaam te zijn om dit te voorkomen. Het is niet acceptabel dat groepen in Nederland tegen elkaar worden opgezet, zei Rutte. De afgelopen week ontstond ophef over een brief van de Turkse consul-generaal aan de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Die vond dat de consul te ver ging door zich te mengen in de vrijheid van meningsuiting in Nederland. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken bezoekt maandag Turkije. Hij zal de kwestie ook bespreken met de Turkse regering. Bij een vechtpartij voor de ingang van het Tiki-bad op attractiepark Duinrel in Wassenaar zijn vier mensen aangehouden. De vechtpartij ontstond doordat een aantal bezoekers bij de kassa van het zwembad voordrong. Een man die ook in de rij stond zei daar wat van. De groep ging dreigend om de man heen staan, waarop de beveiliging ingreep. De groep keerde zich vervolgens tegen de beveiligers en de inmiddels gearriveerde politie. Vier mensen konden worden opgepakt, de rest gingen vandoor. Na het incident ging het tikibad dicht. Eén persoon wilde het zwembad niet verlaten en werd ook aangehouden. Een Nederlandse man van 48 is bij een parachuteongeluk in het Belgische Opgaanbeek om het leven gekomen. De parachutesprong zelf verliep in eerste instantie zonder problemen, maar vlak boven de grond maakte de man een scherpe draai, waardoor hij hard op de grond neerkwam. Vermoedelijk maakte hij een verkeerde manoeuvre. Andere parachutisten waren snel ter plaatse, maar de hulp kwam voor de Nederlander te laat. De politie heeft de parachute voor onderzoek in beslag genomen. In de eredivisie is het duel tussen Willem II en Roda JC geëindigd in 0-0. In de eerste helft gebeurde er vrijwel niets. Na de pauze probeerden beide ploegen een beslissing te forceren, maar zonder resultaat. Het weer. Flinke regen en onweersbuien trekken over het land, mogelijk met hagel. Later vannacht op de meeste plaatsen weer droog.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 The need freak like me To make bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk op deze zaterdag 27 augustus 2016. Mijn naam is Mario Zandvoort er iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Natuurlijk het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. We doen het lekker rustig aan. Natuurlijk eh, de party update, de 10 boven beste plaat voor de dansvoer En niet te vergeten zometeen onderweg de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. Eh, dit weekend. Of in ieder geval vanavond en vannacht. En natuurlijk straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kavas En trouwens als opening horen we Lee Walker versus DJ Dion met eh, Freak Like Me. Doet het laatste tijd erg goed in de hitlijsten. Commercieel eh, gaat hij het erg goed doen. En dan moet je denken dat die plaat zes maanden geleden is uitgebracht. En als je een beetje terug gaat denken naar de jaren terug... dan eh, is die plaat geloof ik al... Eh, alleen dit jaar al geloof ik eh, zes of zeven keer gecoverd. Dus, en ja, Lee Walker doet het op dit moment goed. Dus dat wordt een grote hit in de Nederlandse hitlijsten. We gaan het meemaken. Onderweg zometeen Pitbull. heb een nieuwe plaat gemaakt met Flow Rider en Lunch Money Lewis. Maar die je J. Allen Afterman met Could You Be Loved. Natuurlijk een oud nummer van... je weet het wel, hè? Ja, denk maar heel goed na. Hij is heel beroemd, hij komt uit Jamaica en hij is er niet meer. team and I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. I let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass spot and step on the gas. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting when the light turn green. Give me what I asked for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. I bring the Venus, flow a genius, smoking Venus. You never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me feeling. So I'm trying to ride out. was muziek van Chase en Yellow Claw met Stranger. En daarvoor horen we Pitbull, Flowrider en Lunch Money Lewis met Green Light. CFM voor de Nightwalk. Zaterdagavond 27 augustus alweer. Het laatste weekend voor de vakantie, hè? Of in ieder geval eh, het einde van de vakantie. Het laatste weekend van de vakantie, zo moet ik het zeggen. Er zit weer voorbij met de pret, hè? En eh, ja, eh, we werden getrakteerd Laatste week hier toch wel aardige temperaturen dat ik iets had van... nou, van mij mag het toch weer iets minder. Eerst klagen we dat het eh, veel te, koud is voor de zomer... en dan in ene krijgen we nog een kleine hittegolf erbij. Zie je van mezelf, want ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Danny de Munk en Lil Kleine leren elkaar tijdens Ali op volle toeren kennen en krijgen daardoor een speciale band. Maar Danny vindt dat de rapper nu langzaam aan het ontsporen is. Hij heeft natuurlijk te maken met iets wat er in mijn tijd nog niet was. Oftewel gewoon social media, hè. En dat de twee maatjes werden in het programma. Kwam mede doordat het uh, straatschoffies eh, in elkaar herkenden. Maar nu gaat Lil te ver, vindt Danny. Hij gooit alles maar op internet. En, dat zie ik, eh, en dan zie ik rekeningen van 10.000 euro voorbij komen... en de drank en bepaalde uitspraken die hij eruit gooit. Het schelden met het K-woord bijvoorbeeld. Hij ontspoort ja, klein beetje hebt hij er wel en natuurlijk gelijk in. En de zanger meent dat er niemand is die de kleine corrigeert. Ja, dan denk ik toch dat hij te weinig mensen heeft om zich heen... die hem kunnen corrigeren en af en toe zeggen, doe even normaal. Dat komt nog bij dat hij op een gegeven moment ook ouder is... en dat er toch een punt komt dat hij ook denkt... waar zijn al mijn vrienden en mijn geld gebleven? Dat gaat nog komen natuurlijk. Maar de munk voelt zich eh, niet geroepen om leeuw tot de orde te roepen. Nee, ik voel me meteen... ik voel me dan meteen zo'n eh, oude lul, hè. Ik ben ook zo geweest. We hebben nog regelmatig contact, maar daar zeg ik er niks over. Daarvoor eh, ben ik natuurlijk niet de aangewezen persoon. Nou, ik kan je vertellen, ik heb hem een paar keer eh, persoonlijk ontmoet, die little Kleine. En uh, ja, hij heeft een hele grote bek, maar echt waar, hij heeft een heel klein hartje. Want als je hem dan ook op zijn plek zet, dan, dan is hij ook meteen heel anders. Dus, maar ja, hè, social media en ja, een heleboel geld verdienen, dat, ja, dat verandert toch wel een klein beetje de mensen. CFM Zandvoort, we gaan door met muziek, want ik lul weer veel te veel. Hier zijn Hardwell en Crack David met No Holding Back. checks, but I couldn't seem to get them right. Yeah, I used to hesitate, but now I don't wanna wait. No more, no more, no more, no more. I know that I've been away too, that's a fact. Please don't get me wrong. but I don't wanna be the player that ends up all alone. But now that I have you in my heart and my life, I'm here to give my all. I ain't holding back. I ain't holding back. I ain't holding back ain't holding back, nah, nah. I ain't holding back. I ain't holding back, nah, nah. I ain't holding back. I ain't holding back, nah, nah. I ain't holding back. No holding back. No holding back. No holding back. No holding back. No holding back. No holding back. No holding back. No holding back. Girl, you shine so bright. Yeah, now I've seen the light. When I'm with you, it's just like some other girls, they fade away. When a girl like you comes by, they gotta think about it, it's right. You know, you know, you know, you know. I know that I've been an angel, that's a fact. Please don't get me wrong. But I don't wanna be the player that ends up all alone. But now that I have you in my heart, in my life, I'm here to give my all. I ain't holding back. I ain't holding back. Nah, nah holding back. I ain't holding back. I holding back. I holding back. I holding back. I holding back. I holding back. No holding back. No holding back. No holding back. No holding back. No holding back. know you me off I know do Dejan Aniti, Dejan Aniti Mooi visie, mooi meisje, Dejan Aniti deze zaterdag 27 augustus. Zei ik nou straks 29 augustus? Nou, het is 27 augustus, hè. En eh, ja, de 29 ste is de vakantie voorbij. Moet iedereen weer naar school. En dan moet iedereen bijna weer werken in Nederland. Dus eh, hè, is het weer voorbij met de pret. Vanavond vanaf 11 uur ben je welkom in eh, Escape in Amsterdam. Met, met het wekelijkse feestje Brainwash. Intrees 16 euro. Leeftijd vanaf 21 jaar en natuurlijk eh, met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Tom en James, Patrick Hagenaar en MC is Troll. Dat vanavond dus eh, in de eh, Escape in Amsterdam. En trouwens ook Sexy Mr. S on Saxophone <laughs> komt weer eventjes voorbij. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam, Brainwash. En ook dit weekend hadden we natuurlijk weer in de hoofddorp, hè, daar al, oh, het Floria, voormalig Florianenterrein moet ik zeggen, hadden we Mystery Land. En eh, dat eh, loopt eh, zo langzaam weer tegen zijn eind aan. Voor vandaag dan. En morgen hebben we ook nog natuurlijk. Dus en het gaat allemaal goed komen. En voor de rest hebben we ook nog een heleboel feestjes. Vandaag eh, was ik de hele dag in, eh, in Hoorn met Outdoor Stereo. Dat was ik eh, vanmiddag om half één, vlak voor de opening. En ja, dan wordt het eindelijk gezellig. En dan moet je weer snel terug in die auto naar de studio. Want ja, we moeten toch weer een programmaatje presenteren. En voor de rest nog feesten. Nou, in uh, Air vanavond hebben we de Mysteryland Official After Party. Oftewel de Samveld Birthday Bash. En dat wordt natuurlijk weer een hele gezellige boel. Het begint om 11 uur en duurt tot 5 uur in de ochtend. Met natuurlijk Sam Veld, want het is zijn birthday. Test eh, verjaardag, om het maar zo te zeggen vanavond ook onder andere Quintino, Sharak en East and Young. En die intree is 15 eh, euro in de voorverkoop. Maar nou ja, dan ben je al te laat. Dus eh, hou het op eh, tussen de 17 en de 20 euro intree. Ja, het staat niet op de fly, alleen dat de voorverkoop 15 euro is. Moet je maar even kijken. Zeker gezellig. De Mysteryland Official Afterparty. En meteen ook het verjaardagsfeestje van Sam Veld. En ook niet te vergeten vanavond in de Melkweg... het wekelijkse feestje Encore. Vanavond Accor Festival Warm-Up. Begint rond de klok van middernacht nacht duurt tot 5 uur in de ochtend. En natuurlijk de muziek is hip-hop en RB met uh, Big Daddy, Bertram, Delibanger Banger en DJ Avalanche. En het is allemaal hosted bij Leroy en die kennen we van Zwart Licht. Vanavond dus in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. Vanavond festival Warm Up. En uh, behalve Mysteryland en eh, Outdoor Stereo hadden we vandaag natuurlijk ook Volt Love Summer Festival op de NDSN-werf. En het is ook rond de klok van 11 eh, uur vanavond is dat afgelopen. Dus eh, de enige DJ's die je nog kan verwachten vanavond is onder andere Ben Klok, DFS One, uh, Maceo Plex, Leon Wijnenhal en uh, Mono Lake. Dat zijn de enige DJ's die nog draaien vanavond op Volt Love Summer Festival. En het, ja, het begon allemaal vanochtend om 11 uur al. Hè. Dus ja, leuk feestje dus. Als je nog even terug wil kijken, kijk dan even op volt.com of op de voor alle informatie voor het feestje wat bijna weer afgelopen is. En als je dan toch bij de NSN-werf eh, zou zijn, of eh, bent, of nog even snel gaat... doe het laatste anderhalf uurtje. De keer daarna naar het Noorderlichtcafé. Dat zit, uh, dat zit er eigenlijk naast met vanavond de Paradise Festival. En vanavond in de Panama, simpel feestje. We, love, we all love 80s, 90s en zeros. Begint om 11 uur, duurt tot uh, pak een beter uur of 5. En uh, ja, ook vandaag hadden we in de recreatiegebied de eh, Gaasper Park hadden Reggae Lake Festival. Begonnen om 1 uur. En ook dat is, eh, ja, waarschijnlijk zometeen eh, helemaal afgelopen. En natuurlijk hebben we nog vanavond eh, in de Undercurrent in Amsterdam... de Volt Love Summer Festival Afterparty. Dus oké kun je nog eventjes nadenken als, je het, als je het toch een beetje gemist hebt. en voor de rest, ik ben altijd eventjes nieuwsgierig... of er ook wel eens iets in Zandvoort gebeurt. Of in ieder geval eh, Bloemendaal Zandvoort. Nou, Bloemendaal is natuurlijk morgen weer genoeg te doen. En vanavond in de, in de Stalker hebben we ook nog een leuk feestje. Hoor ik dat vergeten natuurlijk. Vanavond Juicy begint rond de klok van middernacht tot 5 uur in de ochtend. Met de eh, Juicy Jura, Bastin en eh, Jieber. Dus niet Justin Bieber, maar Jieber. Dus uh, voor meer informatie klik, ik heb check even clubstalker.nl voor, voor al die informatie. En tot zover ook de party update. Dan gaan we door met muziek. Hier is EDX met My Friend. Whenever I'm down, I call on you, my friend. A helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down.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 Zie hem zo. het is tijd voor eh, de 10 boven beste plaat voor de dansvoet. Deze week op 10, Golden Summer met In the City. Ga ik misschien zo meteen nog even draaien. Op 9, Oliver Huntman met uh, Op 8, Bingo Players en uh, A-Track met Cry Just a Little. En op 7 deze week Mark Romboy met Atlas. Op 6, Fatboy Slim en Nine Toes met Finder. Op 5 Duke Dumont met Be Here. Op 4 Darius Russian met Gravity Check. Deze week op 3 Mark Knight met uh, Op 2 deze week Armand van Helden met Wings. En deze week hebben we de nieuwe nummer 1. In de 10 bovenbeste plaat van de dansgroep. Hier is Vanilla Ice met Daji, de nummer 1. In de 10 bovenbeste plaat van de dansvloer. Tino. Samen met de eh, Cheat Codes, met Can't Fight It. En daarvoor horen we Federico Scavo, eh, Federico Scavo met uh, Kes, Lekkere zomerse plaat voor... hè laatste weekendje dat we nog een beetje mooi weer hebben. En dan, eh, ja, dan moet je naar school of je moet werken. En misschien <laughs> dat we dan alsnog eh, mooi weer krijgen. Nou, ik denk het wel. De voorspellingen zijn eh, redelijk goed, dacht ik zo. Dus, hè. In ieder geval als die regen maar wegblijft en temperaturen van boven de 20 graden... dan mogen we zeker niet klagen. CFM Zandvoort, het eerste uurtje zit erop, niet getreurd zometeen. Het nieuws en weer en dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En vanaf 11 uur gaan we naar Italië.